Dat heeft minister Eurlings gezegd na afloop van de ministerraad. De AWB is van plan zijn leden te raadplegen over de kabinetsvoorstellen. Eurlings benadrukte dat draagvlak belangrijk is. Voor mij is de Tweede Kamer niet genoeg. Ik wil ook dat de gemiddelde automobilist zich in het plan kan vinden. En anders komt het er niet, zei hij. Eurlings wil eventuele aanpassingen die door de AWB worden voorgesteld serieus bekijken. Hij benadrukte dat de AWB aan de wieg heeft gestaan van de kilometerheffing. De bouw van het Bellen van Zuilencomplex langs de A2 bij Utrecht gaat niet door. Het project is te riskant wegens de financiële en economische crisis. Dat melden de gemeente Utrecht en projectontwikkelaar Burgfonds. Het gebouw Bellen van Zuilen moest 262 meter hoog worden en daarmee de hoogste wolkenkrabber van Nederland. De Dom in Utrecht bijvoorbeeld is 112 meter. Het ministerie van Vrom is blij met het besluit en spreekt van een mooie dag voor het groene hart. De Amerikaanse wapenfabrikant Trichicon zal geen verwijzingen meer naar bijbelteksten op telescoopvizieren graveren. Decennia lang zette het bedrijf die verwijzingen achter het serienummer. Van alle kanten was de kritiek toegenomen. Moslims zijn er niet van gediend, maar ook veel katholieken en protestanten vinden het godslastelijk dat er op een telescoopvizier verwezen wordt naar bijbelteksten. Het Amerikaanse leger is een belangrijke klant van Trigicon. Uit ziekenhuizen in Haiti zijn sinds de aardbeving enkele kinderen verdwenen. Gevreesd wordt dat de kinderen zijn ontvoerd om ze illegaal ter adoptie te kunnen aanbieden. Volgens een woordvoerder van het VN-kinderfonds UNICEF zijn er zo'n 15 kinderen verdwenen. De woordvoerder zegt dat illegale adoptiebendes vaak toeslaan naar rampen omdat het dan makkelijker is om kinderen de grens over te smokkelen. Ook na de tsunami van 2004 zijn op die manier kinderen verdwenen. Het weer, wat zon, maar vooral veel bewolking. Tegen de avond gaat het in het westen regenen. In het weekend wisselvallig met af en toe regen of sneeuw.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 Tijdens Voor de Euro Breakdown de 40 beste platen van Europa. Hoor je tot aan 5 uur hier op ZFM Zandvoort. De 20ste jaargang alweer van de hitlijst. Aflevering 3 van 22 januari 2010. Deze week bestaat de lijst uit 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en dan blijven 3 platen over. En die komen dus nieuw binnen in de lijst Betekent dat ook drie platen eruit moeten. De Sugarbabes Cat Sexy. Na 13 weken houden zij het voor gezien. 15 weken lang bodies van Robbie Williams. En één weekje langer, 16 in totaal, was het Lady Gaga AA Nothing Else I Can Say. Ook uit de lijst verdwenen. Een snel stijger, die is in handen van Madonna deze week. Revolver gaat in één keer 11 eh, plaatsen omhoog. De snelste daler die is voor Edward Maya samen met Vicky Luglina. Stereo Love zakt in één keer 9 plaatsen naar beneden. Het langst genoteerd in de lijst van Europa deze week. Dat is 16 eh, weken. En die 16 weken die zijn er voor Whitney Houston met haar single Million Dollar Bill. Vorige week stond ze met deze plaat nog op nummer 14. Deze week zak ze wel een stukje naar beneden. Maar de vraag is waar ze natuurlijk terecht is gekomen. In dit lijst beginnen we deze week gewoon helemaal onderaan de lijst. 9 weken lang staat hij in de lijst. Ik heb het dan over Mika.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 Dan gaan we namelijk even kijken hoe het weer uh, hervoor staat voor dit weekend. We gaan eerst naar de eerste nieuwe binnenkomen. Want het gaat wel erg goed met Melanie Fiona. Ze mag dan wel geen wereldhit in handen hebben met Give It To Me Right. Maar haar naam is ondertussen wel gevestigd in de muziekwereld. Er staat nog een hoop op stapel, want er komen er verschillende samenwerkingen aan waar we naar kunnen uitkijken. Alsof dat nog niet genoeg is, toert deze jonge dame op dit moment heel de wereld rond met haar drukke tourschema. Of ze Nederland ook even komt waarmaken voor een uh, zolvolle stem, dat is nog niet helemaal bekend. Als tweede single brengt Melanie Fiona de single, eh, of ja, meer een ballad is het, It Kills Me. Deze geweldige ballad doet het al eh, supergoed in Amerika. De nummer 1 positie van de Urban Billboard is ondertussen alweer bereikt. En dat vond zij dus tijd om daarom maar eh, over te vliegen naar Europa. Melanie Fiona, It Kills Me, op nummer 39. trouble in my friends, trouble in my life. problems when you don't come home at night. But when you do, you always start a fight. Euro Breakdown. 36 van deze week Daniel Merriweather. Impossible staat alweer 10 weken lang nu in de lijst van Europa. En vorige week nog op 32, deze week dus wel 4 plaatsen naar beneden. De volgende nieuwe binnenkomen die vinden we dan op nummer 34. Caroline van der Leeuw werd geboren in eh, Amsterdam. Ze studeerde jazz en zang aan het conservatorium. En deze studie heeft ze in 2005 succesvol afgerond. We kennen haar beter als de dame die doorbrak met de hit Back It Up. En met deze hit genoot de zangeres niet alleen landelijke bekendheid, ook buiten de landsgrenzen trok ze de aandacht met dit zomerhitje. Een van de belangstellenden was onder andere het drankmek Ma Martini. En ze waren zo onder de indruk van deze Hollandse zangeres dat ze op 16 oktober besloten een nummer van eh, Caro te gebruiken in een nieuwe commercial. Het liedje A Night Like This is afkomstig van het album Delete Sense from the Cutting Room Floor, wat sinds, nou niet sinds, per 29 januari in de winkel zal liggen. Dat is dus eh, volgende week eh, vrijdag. En Van der Leeuw zelf is ook nog heel even te zien in deze commercial. Over wie hebben we nou al de hele tijd? Nou, het is Caro Elmerad natuurlijk. De hit Back It Up heeft een hele tijd in de Euro Breakdown gestaan. En ook haar nieuwe hit zal dat wel een tijdje gaan volhouden, denk ik. Ze komt in ieder geval deze week nieuw binnen. En dat doet ze op nummer 34. A Night Like This. catch your eyes. Look at the why when I go in the sky. Look at the shorty, don't nummer 32 horen Alexander Bourquet, Bad Boys. Morgen tussen 2 en 5 zitten ze er weer, hè, de Bad Boys. Tijd voor een eh, klein overzichtje. Op nummer 40 vinden we Mika. Zijn negende week zakt hij van 38 naar 40 met Rain. Melanie Fiona, It Kills Me, opnieuw binnen op 39. 38 is voor Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything. De 11e week zakt zij 7 plaatsen. Michael Bublé, Have A Met You Yet, zak van 33 naar 37. Daniel Merriweather, Impossible, nu 10 weken in de lijst, zakkend van 32 naar 36. Jordan Sparks, SOS, Let the Music Play eh, zakt naar 35 in haar 14e week. Carol Elmerad, A Night Like This, nieuw binnen op 34. Edward Maya en Vicky Luglina met Stereo Love. 15 weken in de lijst zakken dus naar 33. Alexander de Bad Boys hoorde je net. Vorige week kwam zijn nieuw binnen op 37. Vijf plaatsen snoep ze er vanaf en gaat naar 32. Pink met Funhouse die levert ook nog drie plaatsen in en gaat van 28 eh, naar 31. Dat alles in haar twaalfde week. En de laatste binnenkomen die vinden we dan op eh, nummer 30. Want een van de grootste zomerhits van het jaar en een nummer 1 hit, dat verdient natuurlijk een goede opvolger. Maar ja, het is natuurlijk wel erg lastig om een groot succes van Stereo Love te verbeteren. Laat staan te evenaren. En toch gaat Edward Maya het proberen. This Is My Life zal zeker weer een euro-hit hit in handen hebben. En een positieve insteek van de Roemeense producer is dat de eh, Harmonica is ingehaald voor een gitaarriedeltje en een fluit. De grote overeenkomst tussen beide platen is nu eh, de typische Roemeense danshout en natuurlijk de vocalen. Want die zijn in beide platen in handen van Vicky Luglina. Edward Maya hoor je This Is My Life. Edward Maya. De vraag is natuurlijk of hij het succes van Stereo Love gaat evenaren met deze plaat. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het opnieuw bewolkt en de bewolking die wordt gedurende de dag ook steeds dikker. Het blijft tot ver in de middag droog, maar aan het eind van de middag neemt de kans op lichte regen en motregen wel wat toe. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximale 4 graden en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het dan bewolkt en valt er enige tijd regen en motregen temperatuur daalt naar waardes rond de 2 graden boven het vriespunt. En er waait een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Morgen is het ook de hele dag bewolkt en met name in de ochtend valt er dan nog wat regen. De wind waait uit het zuiden en later uit het westen en is eh, afgenomen naar zwak. De temperatuur zal niet eh, verder stijgen dan 4 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt maar droog en de temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. De wind waait niet meer, eh, niet meer dan zwak uit het westen Zondag is het ook bewolkt en kan er lokaal weer een bui gaan vallen. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht. De temperatuur zal ook zondag niet boven de 4 graden uitkomen. Zondagavond, zondagavond en maandagnacht is het dan nog half tot zwaar bewolkt, maar wel weer droog. De wind waait dan uit het noorden en is overwegend matig van kracht. Een niet al te beste weekend dus Nou, één voordeel, het blijft wel eh, droog. Ik heb dan nog drie files voor je op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Raasdorp en Velsen, daar staat 2 kilometer. En op de Ring van Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen Osdorp en De Rij, daar staat 4 kilometer. En op diezelfde ring staat er nog eentje. De Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen Geuzenveld en uh, knooppunt Koenplein, daar staat ook nog eens 3 kilometer. Heb ik ook nog één waarschuwing voor je.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 Think of all the ways that I'm faithful, babe, but to replace me would be hard. you wanna. 1998 werd deze band opgericht, toen door Jared Leto en zijn broer eh, Zanon Leto. We hebben het over 30 Seconds to Mars. Hun single Kings, Kings and Queens staat alweer eh, vijf weken nu in de lijst. Vorige week stonden ze nog op 30, deze week gaan ze omhoog naar nummer 28. De volgende, dat is de nummer 25, de 26 slaan we over Jay-Z, The Empire State of Mind nummer 25.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 Elizabeth Houston. wat langs genoteerd staat zij in de lijst van Europa met de single Million Dollar Bill. 16 weken lang staat zij alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond ze nog op 14, deze week zak ze wel naar nummer 22. Daarvoor hoorde nog Madonna met Revolver. Zij zit alweer in haar derde week. En van 35 omhoog naar 24 en met 11 plaatsen de snelste stijger van deze week. Robbie Williams, You Know Me, ook drie weken in de lijst. Hij gaat ook omhoog van 29 naar 25. De volgende die ik eh, voor je heb klaarstaan is de nummer 21. Vorige week nog op 22, één plekje winst. In de tiende week voor Drake, the best I ever had.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 Best I ever had. Best I ever had. I say you the fucking. Know you got a roommate. Call me when there's no one there. Put the key under the mat and you know I will be over there. I will be over there.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 Op nummer 30 komt deze week nieuw binnen Edward Maya, This Is My Life. Nummer 29 was voor Mary J. Blight. I Am gaat vijf plaatsen omhoog in haar tweede week. 30 Seconds to Mars, Kings and Queens van 30 omhoog naar 28 in de vijfde week. Mondo Diao met Gloria, 12 weken in de lijst, zakt één plek naar beneden. JC The Empire State of Mind staat ook 12 weken nu in de lijst van Europa, van 21 zakkend naar 26. Robbie Williams, You Know Me, gaat de 4 omhoog naar 25. Madonna met Revolver, 11 plaatsen.